Een miljoen mensen hebben volgens de VN voedselhulp nodig. In de Centraal-Afrikaanse Republiek dreigt een humanitaire ramp. Zeker 400 mensen kwamen vorige week om het leven bij gevechten tussen islamitische en christelijke rebellen. Naar schatting is 10% van de 4,6 miljoen inwoners op de vlucht. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten... dat in Koelhuizen ligt opgeslagen, kan niet worden vrijgegeven. Uit de administratie wordt niet duidelijk waar het vlees vandaan komt. Daardoor is het onveilig om het vlees op te eten... heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vandaag... in een brief aan de curator van het bedrijf laten weten. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht. Maar uit een onderzoek blijkt dat er geen zekerheid is over de herkomst de traceerbaarheid en de identificatie van het in beslag genomen vlees. Onder andere doordat de jaarrekeningen van het bedrijf niet werden gecontroleerd door accountants. Vanaf 1 februari worden in Amsterdam geen papieren parkeerbonnen meer uitgeschreven. De hoofdstad is daarmee volgens de parkeerbeheerder de eerste stad in Nederland waar dat gebeurt. Parkeerders die in de fout gaan krijgen voortaan alleen een accept giro thuis. Het is volgens parkeerbedrijf Cition de bedoeling dat mensen die binnen twee werkdagen krijgen. In Amsterdam is het door het systeem van kentekenparkeren al niet meer nodig om een parkeerkaartje onder de voorraad te leggen. Ook parkeervergunningen zijn gedigitaliseerd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook kans op nevel en mist en laaghangende bewolking. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het grijs en nevelig. Later op de dag ook zon. En zaterdag is er ook wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. Donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur draait Charles Duif heerlijke rustige ballads voor u. Mooie muziek om lekker bij onderuit te zakken. Met een glaasje wijn en een borrelnootje. Dit is ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed. hele fijne luisteravond, luisteraars. Geniet ervan, hè? dat eh, zijn lieve Linda nog eh, deel uitmaakte van de groep. Die eh, Linda die helaas veel te vroeg overleed. En daar heeft, ja, voor zover ik weet, Paul McCartney heel, heel, heel erg veel verdriet over gehad. Natuurlijk, dat is logisch. We gaan allerlei heerlijke muziek draaien. we gaan natuurlijk ook een beetje in de kerstsfeer, luisteraars.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 heb ik hele mooie muziek voor u uitgezocht. En eh, natuurlijk gaan we weer volop genieten van eh, onder andere deze. Al een hele tijd geleden dat het een hit was. Ik heb ze onlangs gezien in Beverwijk in het Kennemer Theater live. Ongelooflijk. Wat een groep. zie cc natuurlijk. I'm not in love. Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. kent hem eh, allemaal nog wel. Siep van de Ploeg, de zanger van de cast. Prachtig nummer, Hart van mijn gevoel. in de mist. Het schemer wordt verdrongen. De nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant. Ik blaad als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel van mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloor. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog in het hart van natuurlijk eh, niemand minder dan Paul McCartney. En eh, het filmpje van die kikker heb ik misschien wel eens op televisie gezien. Zo'n eh, animatiefilmpje, een tekenfilmpje. En het nummer heette We All Stand Together. En zo enkele weken voor de kerstluisteraars... zit ik hier met genot in de studio om voor u heerlijke muziek te draaien. Allemaal mooie ballads. Muziek om even lekker bij te komen als dus je niet naar de televisie kijken. nu zit misschien met een goed boek. Of gewoon een lekker glaasje wijn en een borrelnootje, zeg ik altijd. Misschien wel een blokje kaas. Denk aan de lijnmensen, want uh, ja, zo rond de kerst. U weet het, hè? Dan loert de weegschaalmeter weer op u. Ah, maakt allemaal niks uit. 1 januari 2014, dan beginnen we allemaal weer met, eh, met nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar. Ik ben Charles Duijf en eh, tussen de klok van 10 uur s'avonds en 12 uur s'avonds bij ZFM Zandvoort presenteer ik voor u het programma tussen app en vloed. En dat wens ik u vast. A Merry Little Christmas. Maar voordat we straks eh, heerlijk gaan eten met z'n allen, zo eh, met die kerstdagen... En voordat we de kerstnacht gaan beleven, de 24 december... en misschien met z'n allen naar de kerstmis gaan. Ik weet niet wat u allemaal van plan bent. Neem ik u nog even mee naar het Wilde Westen. geweldig orkest van eh, Ennio Morricone, luisteraars. Ja, ik werk ook nog voor een andere lokaal radiostation... waar ik eh, op de zondagavond tussen de klok van 7 en 9 uur... ook bekende Nederlanders ontvang. En laatst had ik een, eh, een eh, musicalman, ja, iets minder bekend nog... maar in de musical world wel heel erg bekend. Jasper Tekonis heet hij. En uh, Jasper Tekonis is een meneer met een fenomenale stem. En daar wil ik u vanavond nou eens kennis mee laten maken. Het nummer is ook door Wesley Klein opgenomen. Het heet You Raise Me Up. U kent het vast wel. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. En moet eens dus op die stem van die man eh, letten.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 Spartaconis was dat. Ik zei het al, onthoud die naam. Prachtige stem. En eh, hij is alleen nog maar eigenlijk bezig eh, in, het, eh, in het musical circuitje luisteraars. Dus eigenlijk heeft hij in Nederland nog nauwelijks bekendheid. Maar hij was toch gast bij ons in, in die mooie uitzending op de zondagavond... bij een ander radiostation waar ik geen reclame voor ga maken natuurlijk. Ik ga geen reclame maken voor de concurrent, dat doen we niet. Maar in ieder geval, daar presenteer ik dan ook een programma. Ik had Boudewijn de Groot uit de gast, Simone Kleinsma... Benny Nijman, toen hij nog leefde. Ja, allemaal eh, mensen die eh, eh, hun sporen verdiend hebben... als het gaat om het artiestenvak. Ook mijn zoon Sven, hij was 17 hier... heeft zich ingelaten met het kerstrepertoire. Nou Sven, zing voor ons nog eventjes een liedje. En een liedje is een liedje, luisteraars... wat gezongen wordt een beetje in de stijl van Michael Bublé, Frank Sinatra... Tony Bennett, al die mensen, Lou Rawls en zo... die in Amerika op een uh, ease manier, zeg maar, ik het waar vertolken.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 And my dear, we're still goodbying. as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, and it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. And the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Come on, boys. the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. I know oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Well, as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. wordt eh, in eh, januari wordt hij 21, eh, Sven. En dit was zijn vertolking van Let It Snow. 10 en 12 uur draait Charles heerlijke rustige ballads voor u. Mooie muziek om lekker bij onderuit te zakken.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 Loving you the way I do, I take it back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so, anyone who had a heart might take me in his arms and love me too. You couldn't really and hurt me like you hurt me and be so untrue. What am I to do? Al was dat. U kent het nummer misschien ook wel van de Dusty Springfield. Het is in ieder geval een nummer geschreven door Burt Bacharach. En het heet Anyone Who Had A Heart. Maar dit vond ik wel een hele speciale en mooie uitvoering. Ja, luisteraars. Julio Iglesias heeft ook het nummer uh, Feelings van Morris Albert live met Celine Dion. Nou, dat is een erg mooie uitvoering en die wil ik u niet onthouden. Dus we gaan genieten bij Tussen App en Vloed. van Julio Iglesias en Celine Dion. Feliz. Nothing more than trying to forget my feelings of love. Zandvoort tussen app en vloed. Ja, nou, ik ben een beetje vroeg natuurlijk, want het is <laughs> over 14 dagen pas kerstfeest. Maar dat maakt allemaal niks uit. Dan heb ik het maar vast gewenst. Kan ik het ook niet meer vergeten, luisteraars. Zo is het toch? Little Alter Boy, dit zijn de Carpenters. could you pray for me? Little altar boy, for I have gone astray. let me hear and help a sinner be strong. Little altar boy, I wonder could you pray for me? Could you tell our Lord I'm gonna change my Boy. Ja, luisteraars, ik heb zomaar zin om eh, vanavond bij Tussen App en Vloed... wat eh, tot de middernachtelijke uurtjes, tot 24 uur, oftewel 0 uur... u mag het invullen zoals u wilt, tot 12 uur vannacht. Hier op uh, eh, zijn antwoord te beluisteren ik presenteer het programma sinds kort live, dat is leuk... En ik hoop dat u het ook leuk vindt. Dat u de keus van de muziek die ik voor u maak ook apprecieert. En eh, nou, de volgende heb ik ook eh, natuurlijk voor u uitgezocht. Dat is een oud beeteltje, Ook wel eens leuk. In My Life. come Het mooie drumwerk van Ringo Starr. Een heel bijzondere ritme stond erachter. Misschien eh, is u dat niet opgevallen, maar ja, zelf natuurlijk als, eh, als muzikant, als drummer. Let daar wel op. En eh, ja, Ringo was toch een hele aparte drummer. En onderschat bij een hoop mensen. Want die denken van ja, die Beatle-muziek is allemaal simpel. Ja, nou vergeet het. Probeer dat maar eens goed na te spelen. Dat valt echt niet mee. En ja, nou, dat is ook natuurlijk een prachtige... Uh, artiesten, moet ik zeggen. Ja, er is ook een mooi orkest achter. En we genieten van eh, Silent Night.